Waterwalgemoed met het NOS Journaal. Russische introllen hebben ook in Nederland geprobeerd de publieke opinie te beïnvloeden, meldt NRC op basis van eigen onderzoek. De krant vond ruim 900 Nederlandstalige tweets die afkomstig zijn uit een trollenfabriek in Rusland. Een plek van waaruit met nepaccounts desinformatie is verspreid. Volgens NRC waren de Nederlandse tweets bedoeld om anti-islamgevoelens aan te wakkeren. In Parijs is het feest na het winnen van het WK voetbal... aan het einde van de avond verstoord door relletjes. Groepjes railschoppers bekogelden de politie met stenen... waarna agenten een deel van de Champs-Élysées schoonveegden... met waterkanonnen en traangas. Ook in een aantal andere Franse steden eindigde het WK-feest onrustig. Het Franse elftal wordt vandaag in Parijs gehuldigd. Rusland moet beter meewerken met het onderzoek naar de MH17-ramp... vinden de ministers van Buitenlandse Zaken van de G7-landen. Volgens hen is het bewijsmateriaal dat het toestel werd neergehaald... met een boekraket van het Russische leger overtuigend en verontrustend. Rusland ontkent betrokkenheid bij de ramp. Morgen is het vier jaar geleden dat het vliegtuig werd neergehaald. De Amerikaanse regering geeft Europese bedrijven geen vrijstelling van de sancties tegen Iran... NBC News meldt dat een verzoek van Europa daarover is afgewezen... omdat de VS verregaande economische druk wil uitoefenen op de Iraanse overheid. Nadat president Trump zich in mei had teruggetrokken uit het atoomakkoord... kondigde de VS nieuwe sancties aan. Een zwemmer van 59 is gisteren verdronken in het IJmeer bij Amsterdam. Zijn lichaam werd s'avonds na een zoektocht gevonden door de hulpdiensten. Op twee andere plekken in het land worden nog zwemmers vermist. In Noordwijk kwamen twee strandgangers niet terug van een zwempartij. Bij een recreatieplas in Nune is een snorkelaar in het water verdwenen. Het weer nog, veel zon, het wordt 25 tot 30 graden. Morgen meer bewolking en dan kan er lokaal een bui vallen.